Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Door de natuurbranden in Californië volgens de lokale autoriteiten verlopen veel evacuaties chaotisch. Bovendien kunnen veel mensen familie en vrienden moeilijk bereiken door verwoeste telefoon- en internetverbindingen. Tot dusver zijn bij de branden 21 mensen omgekomen. Tot nu toe is bijna 700 vierkante kilometer in de as gelegd. Een gebied zo groot als ongeveer de helft van de provincie Utrecht. De brandweer vreest voor het ergste. De angst bestaat dat afzonderlijke brandhaarden bij elkaar komen en veranderen in een groot inferno. Premier Rutte is met tegenzin akkoord gegaan met een uitbreiding van het kabinet. Hij zei dat op een bijeenkomst voor VVD-leden in Etteleur. Haagse bronnen melden dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dicht bij een akkoord zijn over uitbreiding. De komende kabinetsperiode zouden geen 20, maar 24 bewindslieden worden benoemd. In het teleur wilde Rutte er eerst niet op ingaan, maar later deed hij dat toch. Hij zei dat hij voor een kleine overheid is, dus ook voor een kleine regering. Maar de bewindslieden in het demissionaire kabinet zouden vaak vermoeid zijn geweest... en niet aan alle verzoeken hebben kunnen voldoen. Op de Atlantische Oceaan is de tropische storm Ophelia in kracht toegenomen tot een orkaan van de eerste categorie. De orkaan bevindt zich nu op ongeveer 1200 kilometer ten zuidwesten van de eilandengroep de Azoren en trekt richting Europa. Volgens modellen van het Amerikaanse National Hurricane Center trekt de orkaan komend weekend langs de noordkust van Spanje, maar komt de storm er niet aan land. Ophelia zou maandag wel Ierland kunnen bereiken, al is de orkaan dan mogelijk alweer afgezwakt tot een tropische storm. Het weer, een gebied met regen, trekt vannacht over het land. het wordt niet kouder dan 13 graden. Overdag klaart het vanuit het westen op. En smiddags breekt de zon door. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag en in het weekend stijgen de temperaturen verder.